En in het zuiden van het land wordt gevochten om de stad Mariupol. Nog steeds trekken veel mensen weg uit het land, ziet verslaggever Arjen van der Horst. Hij staat bij de grens met Polen. In bijna een week tijd zijn daar al 450.000 mensen overgestoken. Veel vluchtelingen kennen al iemand hier. Eh, we zagen dat ook, hè, familieleden en vrienden kwamen de afgelopen dagen hier naar de grens om ze op te halen. Dan heb je nog de vele en vele Poolse burgers ja, die uit het hele land spontaan naar de grens zijn gekomen om Oekraïners te helpen. Door de oorlog in Oekraïne wordt het steeds duurder aan de pomp. Een liter benzine is in één dag 3 cent per liter duurder geworden. Eerder nam dat maar met een paar tienden van een cent per dag toe. Voor een liter benzine betaal je nu 2,25. Ook een liter diesel kost bijna, nu bijna 2 euro. Een pakketbezorger uit Rotterdam is overleden na een zware mishandeling. Vorige week kreeg de man ruzie met iemand en viel die met zijn hoofd hard op de stoep. De bezorger raakte zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisteren aan zijn verwondingen overleden. De dader, een man van 29, werd eerder al opgepakt. En veel carnavalsvierders liggen waarschijnlijk nog met een kater en schorre stem op bed met een glas water en paracetamol binnen handbereik. Carnaval zit erop. Al moest het personeel van deze kroeg in Tilburg eerst nog aan de bak om de wol schoon te vegen. We hebben net met z'n allen pizza gegeten. En nu even keihard nog een paar uurtjes eh, doorpakken. En dan straks een eh, lekker biertje. Ja, was echt prachtig. Lang geleden, maar het eh, was mooi om weer mee te maken. Ja. En dan aan het opruimen mogen met z'n allen met personeel nog een keer goed naborrelen. En dan eh, <laughs> nog een extra carnavalsdag achteraan gooien. Dus eh, dat komt helemaal goed. Een afvalbedrijf zegt tegen Hart van Nederland dat er veel meer afval lag dan anders. Ze denken dat dit komt doordat veel mensen carnaval buiten hebben gevierd. En het de eerste keer carnaval na corona is. Het weer nog best wisselend. In Zeeland en Zuid-Holland is het grijs. Maar in het Noordoosten wordt het een behoorlijk zonnige dag. Het wordt max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal moeiteloos doorrijden... maar er staat één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart Partij van de Arbeid. ANWB. Waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee.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 tegen de proefboringen naar aardgas op 11 kilometer van de kust. Fractieleider Karem El Kabali stelt eerder deze maand vragen over de gang van zaken aan het college. Maar de antwoorden die hij daarop kreeg stelden hem allesbehalve gerust. In de beantwoording wekt het college de indruk dat het nog maar de vraag is of er gas gevonden gaat worden... maar iedereen die het heeft kunnen zien hoe er dagenlang gas wordt afgefakkeld. Er is dus gas gevonden. Uit eigen onderzoek blijkt op de locatie Q11B... een van de grotere gasvelden van Nederland te liggen, buiten Groningen. In 1993 kwam Zandvoort in opstand tegen deze ontwikkeling. Dat doen we nu via deze petitie weer. Voor de veiligheid, natuur en onze economie. We moeten Den Haag op voorhand duidelijk maken dat wij dit absoluut niet willen. Niet voor de natuur niet in het licht van de mogelijke aardbevingen en al helemaal niet in het licht van het toerisme. Ik roep alle Zandvoorters op zich te laten horen. Van links tot rechts, dit moet niet willen in het belang van onze prachtige dorp. from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them, and someone cuts your heart Open with a knife, now you're bleeding.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 De Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is ZFM. Dit waren achterinvolgers Justin Timberlake met Not a Bad Thing en ABBA met Mamma Mia. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Billy Vaughan was geboren in 1919 in Amerika en was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. In 1952 vervoegde von zich aan de Universiteit van Bonn Green bij het zangtrio The Hilltoppers als pianist en zanger. Hun eerste zelfgeschreven single, Trying, werd direct al een charthit en over jaren konden ze de ene na de andere top 20 hit toevoegen aan hun repertoire. Hun grootste succes was de miljoenseller P.S. I Love You, een remake van een hit uit 1930. In 1958 had hij zijn grootste en bekendste hit met zijn orkestversie van Sail Along Silvery Moon. Deze miljoenseller was het begin van zijn internationale doorbraak in vooral Duitsland en Japan. Hier is Billy Vaughn met Sail Along Silvery Moon. waren de Common Limits met Calm After the Storm. En de volgende is Sweet, Fox on the Run. bij een hete soep of thee. Dat helpt. Daar kan je heel kort over zijn, zei hoogleraar vloeistoffenleer Daviai van der Meer aan de Universiteit van Twente. Als een warme vloeistof afkoelt, verplaatst warmte van de vloeistof zich naar de lucht eromheen. Deze zogeheten convectie kan je op snelheid houden door te blazen, legt Van der Meer uit. De lucht boven de thee, maar tijdens het afkoelen steeds warmer, waardoor het warmtetransport vertraagt. Door te blazen voer je nieuwe, koudere lucht aan. En dat brengt het transport van warmte weer op gang. Door te blazen koel je dus niet de thee of de soep zelf af, maar lucht eromheen, die vervolgens weer de warmte kan opnemen. Je moet daarom wel over de vloeistof blazen, niet erin, tipt Van der Meer. grensverleggend. Optimaal. ZFM. John Martin met Anywhere For You en Sam and Dave met Soul Man. Poëzie tijdens de bezettingsjaren. Dichters hebben op aangrijpende wijze getuigenis afgelegd van hun gevoelens en ervaringen tijdens deze verschrikkelijke tijd. Opdat wij dit niet vergeten. De kosten 2,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kan bij Linda Oudendijk, L. Oudendijk plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 33 80 3279. En het is vrijdag 25 februari van 2 tot half 4. In de grote zaal van de Blauwe Tram. En ik ga door met Los Bravos, Black is Black. Doemar Doe maar is een Nederlandse popgroep die invloeden uit onder andere ska, punk en reggae combineerde tot een eigen nederpopgeluid. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. Doe maar had in die jaren vooral succes bij overwegend jeugdige fans en vooral jeugdige tienermeisjes. Vanaf een eerste reunie in 2000 met een nieuw album kwam Duma zo nu en dan bijeen voor concertreeksen. Na het matige ontvangstdebuut Duma uit 1979, nog zonder handyvrienden, haalden alle vier reguliere albums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. In de loop der jaren haalde daarnaast echt verschillende verzamelalbums, drie live albums en een studioalbum met nieuwe versies de hitlijsten waarvan de live album Het Grote Orkest Symfonica en Rosso in 2012 ook weer op één kwam. Hiermee is Doe Maar een van de succesvolste Nederlandstalige groepen. Hier is Doe Maar met De Bom. up. Ik in mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak. Met polen zijn mijn woorden schaald, schaald, schaald. Onder de vetgebouwen van de stad naast waren Casey en zijn Sanchez Band met That's the Way. En de volgende in de lijst is John Duffer met Annie's Song. You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean.